Marjan Koekoek met het NOS Journaal. President Sarkozy staat positief tegenover het Nederlandse voorstel voor een aparte eurocommissaris die toeziet op naleving van begrotingsregels. Premier Rutte zei dat na een gesprek met Sarkozy in Parijs. Volgens Rutte is de Franse president het met hem eens dat er beter toezicht moet komen. De twee spraken ook over mogelijke financiële steun aan noodlijdende banken. Volgens Rutte is hulp voor banken uit het Europese noodfonds een laatste redmiddel en moeten landen daar afzonderlijk mee instemmen. Eerder deze maand was Rutte bij bondskanselier Merkel. Die noemde het voorstel voor een eurocommissaris voor begrotingsdiscipline een zeer interessant idee. De politie heeft een derde verdachte opgepakt voor de moord op vastgoedhandelaar Willem Enstra. Het is een man van 27 uit Alkmaar. Eerder vandaag maakte de politie de arrestatie bekend van de andere twee verdachten. Het zijn een andere Alkmaarder en een 47-jarige Rus die ervan wordt verdacht dat hij de schutter is. De twee Alkmaarders zaten eerder ruim een jaar vast voor betrokkenheid bij de moord op Enstra, die in 2004 voor zijn kantoor in Amsterdam werd doodgeschoten. Gedupeerde bezoekers van het Belgische Pukkelpop krijgen voor de volgende edities van het festival eet- en drankbonnen. Het festival in de buurt van Hasselt werd in augustus afgelast nadat er door noodweer vier doden waren gevallen. De organisatie van Pukkelpop zegt dat mensen die een dagkaart hadden bonnen voor 75 euro krijgen. En voor wie een kaart had voor het hele festival is dat 150 euro. De bonnen kunnen bij de komende drie edities worden ingeruild. De Nijmeegse politie heeft een speciaal team geformeerd om het geweld na de wedstrijd NEC Vitesse te onderzoeken. Na de wedstrijd wilde een grote groep fans supportersbussen uit Arnhem bestormen. Toen de politie de NEC-fans tegenhield, begonnen ze de agenten en hun paarden te bekogelen met stenen en stokken. Vijf agenten raakten gewond. Er zijn tot nu toe twaalf railschoppers opgepakt. Het team hoopt er meer te vinden. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en vannacht gaat het regenen. Morgenmiddag klaart het vanuit het noordwesten wat op. En het wordt vannacht 10, morgen 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad alleen nog een file op de A4 Amsterdam-Den Haag.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 En eh, het is een cd die eh, al jaren geleden uitgebracht is, eigenlijk onder eigen beheer. En hoe komt het dat ik deze cd kan draaien? Nou, ik heb wat eh, cd'tjes gekregen van een vriend presentator uit Hilversum. Hij zei tegen mij van, hier heb je wat cd's, ik moet weer ruimte maken in mijn kast, omdat ik weer heel veel nieuwe cd's heb gehad. En toen dacht ik bij mezelf van, nou, laat me maar eens een keer muziek hier samenstellen met cd's die ik zelf ook nog nooit gehoord heb. Dus het is voor mij net zo'n grote verrassing als voor u wat ik eh, in dit uur muziekcarrière ga draaien. Welkom overigens. Het is afgelopen. Het spel opnieuw gespeeld en ik heb verloren. Maar mij geen moment verveelt en als mijn engel de laatste trein weer heeft gemist, zingt de duivel op mijn schouder. Of oh, het zijn lust en leven is gezien en wat ik krijg Is niet meer dan ik verdien en steeds opnieuw Draag ik het water naar de zee, want de duiven op mijn schouder ik met alle winden mee in de hel. Ik dans met mijn ver. of het blad nog bestaat, maar eh, het is een Nederlandse editie van Het Kaf. En als je dit blad aanschaft, dan krijg je daar een cd bij met eh, Ik vind je onder andere geweldig. Interviews, reportages, uit en thuis en relatietesten. Dat was het blad KAF. Maar en nogmaals, ik weet niet of het nog bestaat. Verzocht, de Bold and the Beautiful, zo heet deze cd. En wat één bekend nummer staat erop. Haven staan heel oude huizen, somber en donker, bouwvallig en koud. Daar woont een meisje, ze noemen haar Betsy. Zij is het meisje dat veel van gesleten zijn Betsy haar kleren. Ondanks die kleren, het bed meisje, ze kwam Straks kom ik bij jou. Een heel oud liedje. Verzocht de Bold and the Beautiful. Zo heet de cd Syncoop. Op dat eh, platenmerk is dit cd'tje uitgebracht. Lou Delglish is een dame uit, eh, uit Engeland. En zij heeft ook een cd uitgebracht met allemaal hele rustige nummers. En soms een beetje uptempo daarbij. maar verwacht geen spetterende cd. You'll never get over it. Standing at the station, anticipating goodbye. Clouds in your memory won't hide the tears in your eyes. Could I ever see the point? Stop and ask myself why. I don't want to walk away until you're right out of sight You'll never get over it No, no You'll never get over my say the good die young All I remember is the last time Now the good ones are gone And read a book that's not at all like the movie And like a fool I stood and watched you go It's tearing right through me You'll never get over Dat heb je goed gehoord. Wat? Stel maar niks voor. Een paar jaar later ga je dan naar school. Zonde van de tijd, want je blijft idioot. Je leert tot je hoofd op barsten staat. Je leraar weet het beter, je weet hoe dat gaat. Waar doen we het dan? niks voor. Een vogel vliegt, een vis die zwemt. Een schaap geeft wol, dat is bekend. Een mens die draaft en dramt maar door. Er is toch niemand die ons hoort. Je werkt je te pletter voor een hongerloon. Je durft niet te klagen, want je bent het gewoon. Bloed er maar door en wat heb je bereikt? Jij blijft en je baas wordt rijk. Waar doe je het dan voor? Ze niet En ga je dan dood, ja vroeg of laat Dan blijkt dat het allemaal nergens op slaat Dat heb je goed gehoord Wat? Dat heb je goed gehoord, het stelt nog niks voor misschien wel een beetje een protestliedje van eh, de Vets. Of het is een beetje te laten merken dat ze ontevreden zijn van eh, dat ene regeltje al van eh, je durft geen salarisverhoging te vragen omdat je het gewend bent. En daardoor blijf jij arm en wordt je baas steeds rijker. Nou, mm, ja, misschien zijn ze niet zo tevreden, deze Vets. Dit is Astrid Jong van de cd Matinee. ordinary reality, the morning calls and I go down Not a solitary sound so I run Trying to escape the sun Dazzled by the azure indigo For which I fear I'd gladly trade my soul productie hoor, deze Astrid Jong. Elslo, daar komt het vandaan. Dat is niet in het hoge noorden ergens, dacht ik. En dit, dit is afkomstig uit Den Haag. Dickie Greenwood, zo noemt hij zichzelf, heeft een cd uitgebracht in 2005, Soulful Blues. Nummers door hem zelf geschreven of door anderen, maar dit is in ieder geval What Drives a Woman. I hear the back door, I hear a slam. A woman leaves her man. Children crying, the car takes off. She won't be back again. zelf de gitaren bespeeld en de vocals natuurlijk. Harm van der Steen, bas en pedalsteelgitaar. Fabrice Bessoet, hij bespeelde de drums en Roel Spanjer is niet zijn onbekende naam. Hè? Hammond B3 organ en Wouter Kiers de tenor saxofoon. En de saxofoon, daar draagt heel dat nummer op zo ongeveer. Hè? Judith Nijland, na een studie Grieks en Latijn toen had ze het roer omgegooid. Ze wilde zingen. Dus op naar het conservatorium in Den Haag. En naast eh, het zingen van eh, jazz en popbands schrijft ze inmiddels ook wel eigen stukje. Een beetje in de stijl, eh, eigen stukken, een beetje in de stijl van uh, Jamie Cullum en Nora Jones. Twee cd's vol covers, die liggen al in de winkels, maar een derde is in de maak. Jazz, pop, soul, blues. Ik vind het allemaal te gek om te zingen, schrijft ze zelf. En waar doen ze dat? In theaters in Nederland, maar ook op podia in Zweden, Duitsland, Polen en Zwitserland. Zelfs New York heeft ze opgetreden. En een tour in Sicilië heeft ze op haar naam mogen schrijven. En dit liedje komt me bekend voor. Een beetje mijn naam. Want ze heeft het gewoon zelf geschreven en noemt het... Jack is drawing pictures of smiling faces in the sun. He nose is colorful expression. But when you look into his eyes You'll see the color times four is eight, plus one is nine. And all his grace will show that everything is just fine. But after school, he's walking home, reluctant as can be. And when free. die liever zong dan dat ze ging leren. <laughs> Nou ja, dat zijn er ook heel veel eh, mensen die dat eh, liever doen natuurlijk, hè. Danny Kanen. Hij heeft ook een cd uitgebracht in 2003. Eh, het is een cd met een beetje Ierse klanken. Hij doet het hier samen met Red en dit is een live cd opgenomen hier in Nederland. If I was wise, I would not have come this far Stop, come back, take now heart it's at the start As I'm not, I'm bound to bear the scars All the heartbeats will leave behind Make us what we are If I was pure and thought, indeed I could have gone straight up to heaven if I'd want to If I'd wanted And oh, mercy me Still this beating heart Still this beating heart Oh, mercy me Still you're right still of everything Just a little bit As I'm not My heart's an open door Flooding over daily Till it can't take anymore If I was cold and calculated with my love I could live forever if I in heart. stop beating oh, mercy me Still this beating heart Still this beating heart heart. Oh, mercy me. Still this beating heart. Still this beating heart. Hij is geboren in eh, Ierland, Danny Ganyan, zo moet ik het uitspreken. Ja, het is een beetje, een beetje moeilijk als je de naam eigenlijk nog nooit gehoord hebt van de artiesten van de cd's die je draait. Hè? Rebecca Tonquist. Een dame uit het hoge noorden die het niet onder stoelen of banken steekt dat zij van dieren houdt. Heel haar hoesje staat vol met foto's van diverse honden. sognerai Quante mattine ti ho vista accanto a me Con gli occhi tuoi nei miei Conosco come sei Conosco cosa vuoi Sei come me La vita ci ha insegnato a vivere A vivere con noi E ci ha costretti a crescere Ma invecchia solo lei Lei non ci frega più Lei non ci butta giù noi Ti amo e non riesco a smettere di ridere con te Bellissima non sei, tranquilla quasi mai Ma come sei Nessuno mai potrà ammettere l'idea che ho di te Amarsi e non riflettere, il cuore va da sé sei formatie Calpunto met uh, ja, leuke, vrolijke muziek. En eh, ze brengen daardoor een <laughs> beetje de zon eh, in uw leven. Hè? En regenachtige dagen, koude dagen, nu draait dit soort muziek, dan begint de zon meteen weer een beetje te schijnen. Hè? Zeker met La Camera 21. Rita Connolly, zij is een dame die dacht bij zichzelf, als er een soort raindance bestaat, dan zal er toch ook wel een song bestaan. Hè? Een liedje waarmee je de zon uitnodigt om te schijnen. sun for zijn het gewoon de zonnige dagen in ons leven. En als je het dan hebt over de zon, waarom dan ook niet een keer Danny Gallen laten zingen over de zon? Hij heeft een medley gemaakt. Mystery Train My Baby Left Me.